De overheid investeert het geld meteen weer in het spoorvervoer. Het wordt gestoken in het zogenoemde spoorboekloos treinverkeer. Op de drukste trajecten in de Randstad gaan zes intercities en zes sprinters per uur rijden. Reizigers hebben dan geen spoorboekje meer nodig, is het idee. Eerder dit jaar is een proef met het systeem gehouden tussen Amsterdam en Eindhoven. Tot de uitkering van het superdividend is besloten... omdat de NS volgens het kabinet op dit moment te veel eigen vermogen heeft. Staatssecretaris Al Bayrak plaatst de Bijlmerbaaiers onder verscherpt toezicht van de inspectie. Verder komt er meer tijdelijk personeel, zodat de bewaarders op cursus kunnen. Albarek komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die maakt zich grote zorgen over de situatie in de gevangenis in Amsterdam... waar allerlei regels niet zouden worden nageleefd. Volgens Albarek zijn de problemen vooral ontstaan... doordat de Belmer Baaiers uit zes verschillende torens bestaat... met elk hun eigen cultuur. Ze benadrukt dat ze eerder al maatregelen heeft genomen. Zo is de bezoekregeling verbeterd en is de bibliotheek in de Baaiers weer open. Maar onder druk van de Kamer komt ze nu dus met aanscherpingen. Een Ierse Rooms-katholieke congregatie die het middelpunt is van een onderzoek naar seksueel kindermisbruik wil ruim 160 miljoen euro betalen om de aangerichte schade te compenseren. De congregatie van christelijke broeders biedt onder meer aan de professionele hulp voor de slachtoffers te betalen. Verder wil de congregatie speelterreinen bij scholen aanleggen en andere goede jeugddoelen steunen. De christelijke broeders beheren tientallen jongeren in, jongensinternaten in Ierland. Binnenkort verschijnt er een nieuw rapport over seksueel kindermisbruik door Rooms-Katholieke geestelijken in Ierland. Dat rapport gaat over de periode 1975-2004 in het aartsbisdom Dublin. Het weer vanavond hier en daar nog een bui, vooral landinwaarts minder wind. Morgen af en toe zon en ook buien, eerst vooral bij zee, maar later ook in het binnenland. Het kan ook onweer en het wordt 9 graden.